Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In de Britse stad Salisbury zijn een man en een vrouw onwel geworden in een restaurant. De autoriteiten gaan er vooralsnog niet van uit dat er een verband is... met de vergiftiging van de Russische oudspion Skripal in maart. Maar toch zijn uit voorzorg wegen afgesloten... en doet een team onderzoek dat is gespecialiseerd in gevaarlijke stoffen. Hoe het ziek geworden stel eraan toe is, is niet bekend. Werknemers in de zorg klagen dat ze veel te veel tijd kwijt zijn... aan het overtikken, printen en faxen van gegevens van patiënten. Dat moeten ze doen omdat de computersystemen van artsen, ziekenhuizen en apothekers... niet goed met elkaar communiceren. Omdat gegevens handmatig moeten worden overgezet... worden er ook fouten gemaakt... Meer dan de helft van de ruim 700 zorgverleners die de NOS heeft benaderd... zei dat patiënten soms in gevaar komen door de slecht communicerende ICT-systemen. In Beneden Leeuwen in Gelderland is een vrouw van 70 overleden... nadat ze bij de finish van een wielerwedstrijd door een politiemotor werd aangereden. De motor reed met andere motoren voor de wielrenners uit in de slotrit. Volgens de organisatie van de Olympia's Tour stak de vrouw onverwacht over. Minister Ollongren heeft geprobeerd te voorkomen dat een kritisch rapport van de toezichthouder op de inlichtingendiensten vlak voor het referendum over de inlichtingenwet zou verschijnen. Dat staat in stukken die Nieuwsuur heeft opgevraagd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ontkent dat de timing verband houdt met het referendum, maar oppositiepartijen SP en PvdA willen opheldering. In het rapport staat dat de privacy beter moet worden beschermd... bij het delen van gegevens met buitenlandse inlichtingendiensten. Dat thema speelde een grote rol in de discussie. Het weer, vannacht opklaringen bij een graad of 10. Overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. In het noorden wat wolken, in het zuiden wat zon. Het wordt 21 tot 25 graden.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 But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify.